De A2 tussen Breukelen en Maarsen was vanmiddag in beide richtingen zo'n drie kwartier dicht. John van de Heuvel werd toen zo snel mogelijk in veiligheid gebracht bij het hoofdbureau van de Landelijke Eenheid in Driebergen. Verslaggever Pien Lering is daar nu. Van de Heuvel die heeft een verklaring gegeven in zijn eigen krant De Telegraaf. Ik zal er even uit citeren. De politie doet onderzoek naar het incident en ik heb het volste vertrouwen dat dit op een juiste wijze gebeurt. Verder zegt Van de Heuvel dat het goed met hem gaat en dat hij blij is dat zijn beveiligers scherp zijn en adequaat handelen. Er is nog niet duidelijk wat de verdachte situatie op de snelweg was. Er is iemand opgepakt. Verschillende politici leggen een verband tussen de bedreiging van Sigrid K. gisteravond en uitspraken van een Forum voor Democratie politici. Ook Hugo de Jonge ziet overeenkomsten. Eh, de hele eh, manier waarop eh, Forum voor Democratie zijn woorden kiest, ja, dat is niet zonder gevaar. Er zijn mensen die denken, ja, dat, dat, die voelen zich daardoor gelegitimeerd om, om over te gaan tot gedrag in de richting van politici. Eh, wat ver, ver, ver over de grens is. De man die gisteravond met een brandende fakkel op de stoep stond bij Kaag... stond eerder ook bij de jongen voor de deur. Kaag zelf heeft ook gereageerd. Ze zegt op Twitter dat zij en haar gezin dit als bedreigend en angstig ervaren. Tot nu toe zijn in ons land bijna 30 miljoen coronaprikken gezet. De eerste was vandaag precies een jaar geleden bij een zorgmedewerker in Veghel. En ook deze man kreeg vorig jaar zijn eerste prik in Veghel. Vandaag kreeg hij er weer een. Het zal niet voor het laatst zijn, zegt hij tegen Omroep Brabant. Ik ben bang dat het nog wel even een tijdje zal blijven. Ja. Ik hoor al geruchten dat het dit jaar nog twee keer moet. Ja. Nou ja, dan volgend jaar nog een keer of zo. In Israël krijgen sommige mensen inmiddels al een vierde coronaprik. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen kans op een winterse bui en onweer. En dan zo'n 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes 9 kilometer.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 Want die trommels die zijn eh, wat dat betreft zo onmiskenbaar echt. En het geluid is ook wat dat betreft hoort, hoort ook eigenlijk bij hem. Dus uh, alsof hij gewoon met zijn drumsticks min of meer de handtekening zet. Zo moet je het zien. We gaan weer even wat vrolijk verder met de muziek hier tussen 6 en 7. Herb Alpert samen met Jan Jackson en Diamonds. nummer wat eh, heel traag op gang komt. <laughs> Lijkt, lijkt wel op eh, het eh, feit dat ik ergens... dat je aan de andere kant denkt van komt dat ding dan nog? Ja, ik heb alleen een beetje een zachte intro. Dus dat betekent dat ik de volgende keer nog even wat sneller in moet starten. Peter Gabriel en Kate Bush met daarvoor Herb Albert en Janet Jackson met Diamonds. The Doors. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange, Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. when you are strange, No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're een hele grote hit eh, geweest. Ik geloof dat ze daarna nog één eh, nummer had eh, gemaakt. Good Tradition in Love and Hate, geloof ik, van Tanita Tickerum. Daarvoor The Doors met People Are Strange. We hebben er nog even een paar tellen tot aan... De hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Ehm, ja, dan hebben we natuurlijk nog, nog meer leuke dingetjes straks. verder een 12 inch van de OJ's. OJ. En uh, dat eh, gaat over geld. Uh, waarom of er ook niet. Uh, maar tot aan de hoofdlijnen van het nieuws. Deze van Elton John en de Border Song. Oh, Moses, I have been removed. I have seen the specter. He has been here too. Distant cousin who it's not my Vanavond de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acht mannen uit Eindhoven die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag... spraken over ontvoeren en onthoofden van politici. Volgens justitie hadden ze het over Rutte en Wilders. De verdachten zouden IS-sympathisanten zijn. In Washington is de bestorming van het Capitool herdacht, vandaag een jaar geleden. President Biden haalde fel uit naar zijn voorganger Trump... en zei dat hij een web van leugens verspreidde over de verkiezingen van 2020. Bij een ongeluk in Erika, in Drenthe, zijn twee mannen omgekomen. Ze raakten met een brommobiel een boom en kwamen ondersteboven in de sloot terecht. En het weer vanavond van het westen uit regen. Vannacht in het oosten ook natte sneeuw. Morgen kans op winterse buien. Met s'avonds in het zuiden natte sneeuw. En het is een graad of vijf. money, money, money. woman het ook even met oh jee. Ik weet niet wat het, eh, wat het even met mij was. Maar de OJ's waren dat met eh, For the Love of the Money. Daarvoor Madonna met Dress You Up. En daarvoor... Nou, dat ben ik alweer uh, eh, middels weer kwijt. The Three Degrees en Giving Up, Giving In. their breath fades with the light I think about the loveless fascination Under the Milky Way tonight Lower the curtain down it leads you here. lonely, but I just feel empty. Could you stop pulling me back in? My heart beats at your touch, but I know yours is not. Used to be sober, but you took your shots, and you know. shots from you. Drippin', drippin', drippin'. I fall and I bleed for you. Dripping, dripping, dripping. You get high and I get low. You're careless. Dromers. Drie nummers achter elkaar. Eh, dat waren eh, The Three Degrees en Giving Up and Giving In. Daarachter The Church met Under My Wilkie Way. En de laatste, dat is het eh, lokale tintje wat we aan deze Zandvoort rijden door. Want ze komt uit Zandvoort. Deze, Wendy Moore met Relapse, heeft enorm veel ambities en ook eh, plannen om uit te voeren. Onder andere nieuwe muziek uit te brengen. En wellicht ook nog een aantal optredens. Maar dat hangt natuurlijk af van eh, wat Den Haag eigenlijk eh, wil. Nou, we gaan met een klassieker afsluiten mensen. Want dit is toch wel een hele mooie. George Harrison is minstens zo goed als John Lennon en Paul McCartney. Stiekem vind ik hem eigenlijk nog ietsje beter ook. En dit is My Sweet Lord tot aan het nieuws van 7 uur. Stuur jullie allemaal fijne dagen en een